5 uur. Jon van Kam met het NOS Journaal. Taiwan krijgt 750.000 doses coronavaccin van de VS. De schenking maakt deel uit van het Amerikaanse plan... om miljoenen overgebleven vaccins te delen met andere landen. Door de grenzen zoveel mogelijk dicht te houden had Taiwan tot voor kort nauwelijks coronabesmettingen. Maar de laatste weken meldt het land dagelijks honderden positieve tests. Taiwan wil de bevolking daarom snel vaccineren. Nu is nog maar 3% van de Taiwanese ingeënt. Eerder schoot Japan al te hulp door meer dan een miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin te doneren. Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van de plannen voor het nieuwe stadion Feyenoord City thuis opgezocht. Onder meer de architect die bij de plannen betrokken is, werd er uitgescholden. Ook botsen de supporters op zijn deuren en ramen, meldt Rijmond. Gisterochtend schaarde Feyenoord zich in een advertentie in het AD achter het plan voor Feyenoord City. IS-vrouw Ilem B. is door Nederland uit Syrië gehaald om te voorkomen dat het stafproces tegen haar zou stoppen, schrijft het kabinet aan de Kamer. Ze wordt al vier jaar vervolgd omdat ze naar het kalifaat ging en zich aansloot bij terug op IS. Vorig jaar zei de rechter dat het proces zou eindigen als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. Volgens het kabinet deed zich een uitzonderlijke gelegenheid voor om de vrouw en haar twee kinderen terug naar Nederland te halen. In Den Haag wordt wisselend gereageerd op de actie. D66 vindt het goed dat die S-vrouwen hier berecht worden. VVD en PVV zijn er geen voorstander van. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar Natalia Verkade en Marco de Brummelstroet... voor het boek Het Recht van de Snelste... hoe ons verkeer steeds asocialer werd. De winnaar werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen. Het weer blijft droog en het is een graad of 13. Later vandaag in het binnenland veel bewolking.